Goedemiddag, ik ben Ryan en dit is het nieuws van NOS op 3. In het grootste gedeelte van Nederland geldt code geel. In het westen vanwege de vele regen en harde wind. In het oosten vanwege pittige onweersbuien. Op verschillende plekken zorgt het weer al voor overlast. In Permanent is een parkeergarage ondergelopen... en in Alkmaar gebeurde dat bij een busbaan in een tunnel. De A27 moest worden afgesloten tussen Geertruidenberg en Nieuwendijk... vanwege water op de weg. De buien verdwijnen waarschijnlijk halverwege de avond. De wedstrijd bij de mannen op het WK wielrennen in Glasgow heeft bijna een uur stilgelegen. Demonstranten hadden zich met hun handen aan het wegdek vastgemaakt. Ze werden met buitels losgemaakt en door de politie afgevoerd. Na 55 minuten ging de kopgroep verder en kon daarna het peloton volgen. Ik heb slecht nieuws over de zanger van The Last Prophets. Die kan je kennen van onder meer dit nummer. oud-zanger verkeert volgens Britse media in levensgevaar na een steekpartij in een gevangenis. Ian Watkins zit een celstraf van 29 jaar uit voor kindermisbruik. Hij is daar aangevallen door andere gevangenen. Ze zouden hem hebben gegijzeld en meerdere keren hebben gestoken. Omdat het onderzoek nog bezig is, wil de politie er verder niks over kwijt. Tientallen deelnemers van een triathlon in het Britse Sunderland zijn een dag na de race behoorlijk ziek geworden. De deelnemers klaagden over buikpijn en misselijkheid en er wordt nog onderzocht wat precies de oorzaak is. Maar er is een vermoeden. Tijdens de triathlon moet je natuurlijk hardlopen, fietsen en zwemmen. En dat laatste deden ze in water waar een grote hoeveelheid van een poepbacterie in zit. Dat kan te maken hebben met het feit dat er op de plek waar de deelnemers zwommen ook rioolwater wordt gedumpt. De Britse Triathlonbond en een gezondheidsorganisatie roepen zieke deelnemers op zich te melden... zodat de zaak beter onderzocht kan worden.